en het onderzoek naar de contacten van het campagneteam van Trump met Rusland. Volgens de democraten maakt Trump misbruik van zijn machtspositie. Bij de Republikeinen zijn de reacties verdeeld. Sommigen vinden het geen slecht idee dat er een nieuwe FBI-directeur komt, maar anderen vinden het onverstandig. Senator McCain pleit voor een speciale congrescommissie die onderzoek moet doen naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Bij het onderzoek naar een bedrijf dat versleutelde telefoons leverde aan de onderwereld is niet 1 miljoen, maar bijna 2 miljoen euro in contanten gevonden. De politie zegt nu dat in een tweede huis nog eens 800.000 euro lag. Bij de actie van gisteravond zijn drie mensen aangehouden. Het bedrijf past de telefoon zo aan dat criminelen anoniem met elkaar konden communiceren. In een schuur in Brunsum is een groot drugslab gevonden. Daar lag ongeveer 80 kilo aan harddrugs en een grote hoeveelheid captagonpillen. Die pillen worden vaak door IS-strijders gebruikt als pepmiddel. De politie deed de inval vorige maand, maar brengt het nieuws hierover nu pas naar buiten. Na de vondst zijn een man van 40 en een vrouw van 39 aangehouden. De politie onderzoekt nog of de captagonpillen bestemd waren voor het Midden-Oosten. De centrale eindexamens beginnen vanmiddag. De HAVO doet dan scheikunde en de VWO'ers beginnen met Nederlands. De VMBO'ers zijn pas morgen aan de beurt. In totaal doen ruim 213.000 scholieren mee. De laatste examens zijn op 24 mei. Ook het landelijk actiecomité scholieren is klaar voor de examens. Dagelijks zitten ze met acht man op kantoor om de klachten te behandelen. Vorig jaar kreeg het LAX ruim 200.000 klachten over de examens, een recordaantal. Het weer, het blijft vandaag droog. In het noorden zijn tamelijk veel wolken. In het zuiden is het zonnig. Het wordt 13 tot 17 graden. De komende dagen wordt het flink warmer, maar ook wisselvalliger. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit van de ANWB. De files met de meeste vertraging in de Randstad zijn te vinden op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. 9 kilometer, vertraging daar ruim 20 minuten. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht.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 Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot Set hallelujah. Girl, set you hallelujah. hit you hallelujah. Ooh. Say hit you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you.